Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Duitse verkiezingen lijken te zijn gewonnen door de SPD. Volgens de exit poll van Omroep ZDF krijgen de Sociaaldemocraten 26% van de stemmen... tegen 24% voor het CDU-CSU. Het verschil is te klein om Olaf Scholz van de SPD al tot winnaar uit te roepen. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 15% van de stemmen. Bij de SPD wordt al feest gevierd en bij CDU-CSU is de stemming somber. Als de SPD in de definitieve uitslag inderdaad de grootste wordt... mag Olaf Scholz het initiatief nemen om met andere partijen te onderhandelen over een coalitie. De Groenen willen graag met de SPD regeren, maar voor een regering is ook een derde partij nodig. D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Informateur Remkes onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een minderheidskabinet... nadat pogingen om te komen tot een meerderheidskabinet onder informateur Hamer waren mislukt. Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie, die morgen weer verder gaat, het nationale belang voorop stellen. Als eerste land in Europa zijn in het IJslandse parlement meer vrouwen dan mannen gekozen. Na de parlementsverkiezingen kregen 33 vrouwen een zetel in het 63-koppige parlement. De IJslandse coalitie, die bestaat uit linkse en rechtse partijen... versterkt met de uitslag zijn meerderheid in het parlement. IJsland doet het goed op het gebied van gendergelijkheid. Buiten Europa zijn er maar enkele landen met meer vrouwen dan mannen in het parlement. Op dit moment zijn dat Rwanda, Cuba en de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.